uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Doordat de voetbalwedstrijd Duitsland-Nederland afgelopen dinsdag in Hannover op het laatste moment is afgelast, is een zorgvuldig voorbereide aanslag vereideld. Dat schrijft de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung op basis van bronnen bij de Duitse inlichtingendiensten. Volgens de krant zouden er vijf bommen in Hannover worden geplaatst. Drie in het stadion, één op een busstation en één op een treinstation. De Franse geheime dienst heeft die informatie doorgegeven aan de Duitse collega's. De Fransen hebben ook namen doorgegeven van mensen die bij het voorbereiden van de aanslag betrokken zouden zijn geweest, maar die zijn nog niet gevonden. Er zijn dinsdag geen explosieven gevonden in Hannover, maar dat betekent volgens de krant niet dat er geen aanslag meer komt. De veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat de terroristen hun plannen hebben verschoven. Een vliegtuig van Turkish Airlines dat van New York onderweg was naar Istanbul... is na een bommelding uitgeweken naar Canada. Het toestel is veilig geland in Halifax en iedereen is van boord gehaald. De politie doorzoekt het toestel en de bagage met honden... die getraind zijn in het vinden van explosieven. Na de aanslagen in Parijs en het neerstorten van een Russisch vliegtuig... boven de Sinaï-woestijn worden bommeldingen extra serieus genomen. Op de Krim is op sommige plaatsen weer stroom. Het hele Schiereiland werd vannacht getroffen door een storing... waardoor 2 miljoen mensen zonder elektriciteit zaten. De noodtoestand is uitgeroepen. Volgens het officiële Russische persbureau TAS... is een aantal hoogspanningsmasten opgeblazen. Of de masten echt zijn gesaboteerd en wie er dan achter zit is nog onduidelijk. Twee van de masten waren vrijdag al uitgevallen... na explosies die mogelijk het werk waren van Krim-Tataren. Het weer nog op veel plekken buien, soms met hagel, natte sneeuw of onweer. Later op de dag alleen in het westen regen, maar verder vrijwel overal droog met af en toe zon. Met maximaal 7 graden is het wel vrij koud. Ook morgen geregeld zon bij 4 tot 7 graden. Dit was het...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 Eh, het is koud, 7 eh, graden max vandaag. Maar ik heb eventjes zitten kijken in de Elfstedentocht geschiedenis. Ja, ik begin er al, men mag daar ook niet over beginnen, over dit soort dingen. Maar ehm, ik zat heel eventjes te kijken in de geschiedenis van de temperaturen. En dan zie ik bij 1984 zie ik een hoogste temperatuur gemeten. 14,6 graden deze dag. En in 1985 hadden we een Elfstedentocht. Dus het kan alle kanten op gaan. We gaan even luisteren naar Dean Martin. Baby, it's cold outside. I'll take your hat, your hair looks swell. I'll say no, no, Mind if I move in At closer? least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, oh, it's cold. cold. het was nog een klein stukje. Eh, we gaan eh, verder met eh, Eddie Daniels. Met First Gymnopedie. Een fuse tussen klassiek en... Veel gebeurd in de geschiedenis eh, van de 22 november. Wel eh, iets heel groots natuurlijk. Eh, de moord op de Autumn Leaves gaan we naar de Sunny Side. I used to walk in the shade with those blues on. Trio eh, Concerto voor la Vicine. Ook een eh, crossover van eh, klassiek naar jazz. Het duurt eventjes, even luisteren.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 glittering with empty Ruben Heijn dus. Ruben Heijn is een paar maandjes ouder dan ik, 8 juni 1982. Hij heeft een jazzopleiding gedaan aan het conservatorium te Amsterdam. En hij eh, treedt op eh, met eh, verschillende artiesten. Hans Theeuwen, Treintje Oosterhuis, uh, Metropoolorkest ja, en Wouter Hamel.